9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. In Landsmeer is dinsdagavond een man van 36 ontvoerd. Onbekenden dwongen hem met geweld in een auto te stappen toen hij zijn bedrijf verliet. Een dag later meldde zijn vriendin dat haar partner vermist werd. Op bewakingsbeelden van het bedrijf is te zien hoe de man in een witte Audi A4 station wagon werd geduwd. Volgens de politie waren er zeker drie mensen betrokken bij de ontvoering. Zowel de Nederlandse mannen als vrouwen sprintploeg heeft zich bij het EK Atletiek in Amsterdam geplaatst voor de finale van de 4x100 meter. Bij de vrouwen ontbrak Daphne Schippers, die wilde haar krachten sparen voor de finale van morgen. De Amerikaanse agent, die donderdag een zwarte automobilist doodschoot in Minnesota, reageerde op het gedrag van de man en het feit dat hij een wapen had, niet op zijn ras. Dat zegt zijn advocaat. Hij zei niet wat er zo bijzonder was aan het gedrag van de man. Ook is het niet te zien op het filmpje van het incident... omdat de vriendin van het slachtoffer de opname pas na de schoten startte. De agent is op non-actief gesteld gedurende het onderzoek. Twee Russische piloten zijn omgekomen in de buurt van de Syrische stad Palmyra. Ze zaten in een Syrische helikopter die werd neergeschoten door IS-strijders. Het Russische ministerie van Defensie meldde het verlies van de twee piloten vandaag... na een eerdere ontkenning. Nederlandse vissers gaan actie voeren tegen strengere regels van de Europese Unie. Het wordt hen in 2019 verboden de bijvangst overboord te gooien. De EU wil dat de sector nu al maatregelen neemt om die bijvangst te beperken. Maar de vissers zeggen dat ze dat al hebben gedaan en dat nieuwe regels niet nodig zijn. Die zouden vooral leiden tot voedselvernietiging en schepen vol onverkoopbare vis. De Nederlandse vissers gaan in september protesteren tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Ze willen daar in gesprek gaan met het publiek om zo het imago van de sector te verbeteren. Het weer in het hele land droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 17 graden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden.